Gisteren mislukte de formatie van een rechtskabinet omdat PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer heeft in het CDA. VVD-leider Rutte wil nu zelf een concept-regeerakkoord gaan schrijven, maar niet alle partijen zien dat zitten. De PvdA wil met Rutte meeschrijven, D66 en de ChristenUnie willen eerst laten onderzoeken welke stabiele coalities nog mogelijk zijn. D66 wil ook een debat met informateur Opstelten in de Tweede Kamer. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er zijn geen berichten over doden, wel is een aantal mensen gewond geraakt en er is veel schade. Vooral de stad Christchurch op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland is getroffen. Daar zijn gebouwen, bruggen en wegen vernield. De Taliban zitten achter de bloedige aanslag van gisteren in Pakistan. Bij een betoging van Sjiïtische moslims in de stad Quetta kwamen zeker 50 mensen om het leven. Volgens de Taliban was het een vergelding voor de moord op een Soenitische geestelijke. Eerder deze week vielen al 30 doden bij een bomaanslag in Pakistan, ook die aanslag was gericht tegen de Sjiïtische minderheid. Het onderzoek bij de woning in Geleen, waar drie babylijkjes zijn gevonden, is afgerond. Er zijn niet meer lichamen aangetroffen. De 41-jarige bewoonster werd vorige week opgepakt. In haar schuur werd een babylijkje gevonden en in haar tuin later nog twee. De vrouw uit Geleen wordt verdacht van moord of doodslag. De mijnwerkers die vastzitten in Chili krijgen vandaag steun van vier voormalige rugbyspelers uit Uruguay. Die hebben in 1972 iets vergelijkbaars meegemaakt toen ze na een vliegtuigongeluk meer dan twee maanden vastzaten in de Andes. Om te overleven moesten sommigen het vlees eten van vrienden die waren omgekomen. De vier hebben steunbetuigingen voor de mijnwerkers bij zich van kinderen uit Uruguay. Het weer, het is droog met minima van 7 tot 12 graden. Lokaal is er kans op een mistbank. De dag begint met veel zon, maar smiddags is er meer bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het...